Hij betaalt ruim 1 miljoen euro voor zijn aandeel in de grote vastgoedfraude rond het bouwfonds en Philips pensioenfonds. De aannemer werd verdacht van valsheid in geschriften en witwassen. Hij heeft zijn berechting afgekocht door een boete te betalen van 350.000 euro. Daarnaast betaalt hij 660.000 euro voor het bedrag dat hij volgens justitie met de fraude heeft verdiend. De Tilburgse aannemer moet ook een werkstraf van 80 uur uitvoeren. Twee agenten die hebben verklaard dat een van hen werd mishandeld bij rellen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in 2005, zijn in hoger beroep vrijgesproken van mijn eet. Eerder werden ze veroordeeld en uit hun ambt gezet wegens valse verklaringen. Een van hen, een hondenbegeleider, werd ook vervolgd voor mishandeling. Die mishandeling acht het gerechtshof in Arnhem wel bewezen, maar de Nijmegenaar krijgt geen straf. Het geweld dat hij toepaste was in de chaotische en bedreigende situatie niet buitensporig, oordeelt het hof. De agenten probeerden collega's te ontzetten die tijdens ongeregeldheden ingesloten raakten. De Russische president Medvedev heeft hard uitgehaald naar islamitische extremisten in de Caucasus. Hij zei tijdens een forum dat alle bandieten in de Caucasus moeten worden vernietigd. De president reageerde daarmee op de zelfmoordaanslag van gisteren in de stad Vladikavkaz in Noord-Ossetië. Bij de aanslag met een autobom kwamen 18 mensen om het leven. In een videoboodschap heeft de Tsjetsjeense rebellenleider Umarov gedreigd met meer aanslagen. De Rotterdamse deelgemeente Feyenoord wil de kindersterfte aanpakken met huisbezoeken en zogenoemde kinderwensspreekuren. De kindersterfte in Rotterdam is relatief hoog. Op huiskamerbijeenkomsten, vergelijkbaar met Tupperware-parties, wil de deelgemeente daarom extra informatie over een gezonde zwangerschap geven aan stellen die een kind willen. De initiatiefnemers willen vooral lager opgeleide en allochtonen bereiken. Het weer, bewolkt en regenachtig bij een graad of 19.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 20e jaargang van de hitlijst van Europa, aflevering 36, vandaag alweer 10 september van 2010. De lijst bestaat dus uit 40 platen, daarvan 16 deze week stijgen, 3 blijven zitten, 19 dalers en nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Twee platen eruit na 15 weken Sheryl Call, Will I Am, Three Words. En Lady Gaga met Alejandro na 18 weken ook verdwenen. Snel stijgen de Ready Set. Love Like War gaat 10 plaatsen omhoog. Snel ze dalen in handen van Maroon 5 met Misery, 9 plaatsen in totaal. En Rocks My Baby Left Me met 19 weken alweer het langst genoteerd van allemaal. Kijken we nog even in de geschiedenisboeken van 10 september, komen we uit in 1939. Canada die verklaart Duitsland op die dag de oorlog. In 2001 is het de eh, KPN-topman Paul Smits die opstapt. De schuldenlast bij KPN is op dat moment 24 miljard euro. En wordt opgevolgd door Ad Schepenbouwer. En een jaartje later, 2002, Zwitserland wordt lid dan van de Verenigde Naties. Net voor het nieuws van 4 uur hoorde je nog de plaat van eh, de Brandon Flowers Crossfire. Vijf weken in de lijst van 22 naar 18.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 There'll never be another love for sure. I as I shall be, let we go. Stone like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom up. And even in a desert storm, sturdy as a rock we hold. Joshua Redding. I will rather be with you. Acht weken lang staat zij in de lijst van Europa. Vorige week stonden zij op nummer 15. Deze week blijven ze op die 15e plek staan. De eerste zitten blijven van de drie die we deze week dus voorbij horen komen. Cherise met Pyramid horen we op eh, plek 16. Zij gaat één plaats omhoog van 17 naar 16 in de zesde week. En wij gaan verder met de nummer 14 in handen van de La Fuente aan het Rosenberg trio. Guitara. klein beetje zomer op deze regenachtige vrijdagmiddag. Love Winter samen met het Rosenberg trio en Gitara Van 16 gaan ze deze week omhoog naar plek 14. En voordat we verder gaan met de hitlijst, eerst even wat showbiz-roddels over de personen van de Euro Breakdown. Een eindje die we toch bijna altijd wel tegenkomen heet natuurlijk Lady Gaga. Van Beyoncé, om daar dan mee te beginnen, vierde zaterdag haar 29e verjaardag en kreeg van Lady Gaga toch wel een heel bijzonder speeltje. De excentrieke zangeres trakteerde haar zangmaatje op een met diamanten bezaaid zweepje. Gaga is de broertje niet en gaf de jarige Jet ook nog een bijzonder lingerie setje. Ze wilde Beyoncé iets bijzonders geven. Het zweepje is gemaakt van honderden diamanten. De zangeres was in haar nopjes met het cadeau. Ze gilden het uit van opwinding. Beyoncé die kreeg het presentje in de kleedkamer van haar man Jay-Z... die net een optreden met collega-rappers Eminem, 50 Cent, Dr. Dre en Drake achter de rug had. De kleedkamer die was versierd met slingers en ballonnen en de champagne. Hoe kan het ook anders? Die vloeide weer rijkelijk. Rihanna die komt in november met een nieuw album. En dat alles volgens de Britse muziekwebsite NME. De cd die gaat trouwens Loud heten. Een exacte datum waarvoor de release moet nog bekend worden gemaakt. De eerste single van het album The Only Girl in the World is ondertussen ook alweer uitgekomen. Europa kan binnenkort denk ik wel eh, kennis gaan maken met deze plaat in The Euro Breakdown. Ik wil geen stap terugzetten en een remake van mijn album Good Girls Gone Bad maken, vertelt de 22-jarige Rihanna tijdens een chatsessie op haar website. Ik wil een stap vooruit zetten in de evaluatie van Rihanna. Dan nog even naar Kay Perry die binnenkort in het uh, huwelijksbootje gaat stappen natuurlijk. Kay Perry die wil haar kinderen graag op laten groeien op het platteland. De 25-jarige zangeres die trouwt binnenkort met komiek Russell Brand. Het stel is nu nog kinderloos, maar Perry heeft hun toekomst al tot in de puntjes uitgestippeld. Kate en Russell verloopt zich rond de jaarwisseling en gaven al eerder aan graag kinderen te willen. Ik wil iets typisch Brits doen, zoals een grote boerderij kopen en onze kinderen in de buitenlucht laten rondrennen. Vertelt Perry in het Britse tabloid The Sun. Ik wil het wel helemaal goed doen, ik wil niet dat we een soort nep boeren worden. Perry die, eh, ziet genoeg taken voor haar aanstaande echtgenoot weggelegd op de boerderij. Ik voeg namelijk dat Russell de koeien melkt en de eieren verzamelt. Terwijl ik eh, rondren in de boerderijwinkel eh, winkel en taarten ga bakken, aldus de zangeres. Hoewel Perry altijd voor een geintje in is, zegt ze nu echt bloedserieus te zijn. Het lijkt alsof ik een grapje maak, maar als Russell alle films heeft gemaakt die hij wil... en ik alle muziek die ik wil, dan zou het perfecte plek zijn om een gezin te gaan starten, vindt Kate. Engeland is zo mooi groen en daar zou ik graag mijn kinderen zien opgroeien. Wordt vervolgd dus ook, dus ook muziek nog te horen straks van eh, Kate Perry.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 En deze zou er best wel eens tussen kunnen staan. 17 weken lang al in de lijst van Europa. Kay Perry, haar California Girls. ons weer even bij een overzichtje brengt. Op nummer 20 Maroon 5 Misery. 19 is voor Elisa Doolittle Pack Up in de vierde week van 25 naar 19. 22 naar 18 Brandon Flowers met een Crossfire. Hurts Better Than Love zakt van 10 naar 17 in de achtste week. Serious Pyramid staat 6 weken in de lijst, gaat van 17 naar 16. Blijven zitten op nummer 15, dat doet Joshua Red en I Will Rather Be With You. Dat is alles in haar achtste week. La Fuente Rosenberg trio Guitara staat 5 eh, weken in de lijst, gaat van 16 naar 14. Ook 15 weken, 5 weken in de lijst Mohambi, Bumpy Ride van 19 omhoog naar 13. Ina Amazing zakt van 8 naar 12. En Kate Perry hoorde je net. California Girls doet het dus erg goed. 17 weken in de lijst. Zakt wel van 5 naar 11. En dit, dit is de nummer 9. Dat betekent dat de nummer 10, uh, eh, die slaan we over.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Aan het eind van de middag neemt de bewolking toe en valt er wat lichte regen en motregen. De dus zuid- tot zuidwestenwind die waait overwegend matig en de temperatuur daalt vanavond naar 15 graden. Morgen wordt er warme lucht aangevoerd en loopt de temperatuur daardoor op naar een zomerse 22 graden. Verder zijn er flinke periodes met zon en blijft het de hele dag droog. Zaterdagavond neemt de wolking wel toe en later op de avond en zondagnacht komt het zelfs tot enkele buien. Zondag schijnt weer geregeld de zon, maar met name in de ochtend kunnen er nog wel wat buien vallen. De wind bijt uit noordwesten en de temperatuur stijgt dan naar een graadje of 19. van En het ritme van Zandvoort gaat terug naar het wereldkampioenschap voetbal. En dat doen we samen met Jolante Biekhoel. Come da porta picchita va bene Si tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da venga vedi I love you Papà l'americano vita va bene.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 11 weken lang alweer in de lijst. Daarvoor landen Be Cool en Dieke Vino Speak Americano. Zij staan 7 eh, weken in de lijst en blijven deze week staan op nummer 7. Dat betekent dat al alle blijvers gehad hebben voor deze week. Een compleet nieuwe top 5 dus. Eén daarvan zakkend van 4 naar 5 is in handen van Flowrider en David Guetta. The Club Can Handle Me Right Now. Zometeen de snelste stijger in handen van de Ready Set op 4. like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. van Europa. a sunset. Oh yeah, I shoot his gun. I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Love so strong, then you move on. And I'm hung up in suspense because you're bringing me in and then you're kicking me out it's again. Like a hurricane speed train, she's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I gotta know. Can I keep up with her pace? Kicking into gear when I see that face always take up all my time Cause you're the only one that can make a storm cloud break Pulling out the sun And I can get caught in the rain Can I get your lips to speak my name? Cause I've got some intuition or maybe I'm superstitious But I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down To counter this addiction You got me on a mission Tell me darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Love so strong, then you moved on. And I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. Cause we only have one life. The timing and the moment all seems so right. So would you say you're like whoa. Girls got love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong, then you moves on. I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking She's me out love again. Like, whoa. Girls got love like whoa. Love like whoa. It's over Ready Set. In Duitsland en Oostenrijk doen ze deze week erg goed in de hitlijsten. Dat is meteen ook terug te zien in de Euro Breakdown. In de zevende week gaan ze van 14 omhoog naar nummer 4. Vorige week stond hij nog bovenaan de lijst van Europa. Deze week moet hij twee plaatsen inleveren, de Billionaire. En terwijl hij begint met zingen, ga ik gewoon nog even snel de Nederlandse top 40 doen, want die wou ik er even tussendoor doen. Not Giving Up on Love. Armin van Buren komt binnen op 39. Require, With Cut Ride komt binnen op 33. Robbie Williams, Grey Barrow, Shame op 27. Kilo Green, Fuck You op 22. Top 10, Misery van Maroon 5. We Know Speak Americano, Jolanda Be Cool op 9. Born Again, Ricky L. Freaking Mike op 8. Club Can Handle Me, Florida op 7. 6 is de voor Airplanes van B.O.B. Love the Way You Live van Eminem zakt naar 5 toe. Bumby Ride is terug te vinden op 4. Billionaire Travis McCoy, Broman Stimberg. En One, de Swedish House Mafia. Dat is de top 3 van Nederlands Top 40.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 Zeven weken lang staat ze al in de lijst van Europa. Van drie gaat ze deze week nog een plekje omhoog naar twee. Daarvoor Travis McCoy met zijn Billionaire staat hij acht weken in de lijst en zakt van 1 naar 3. Ik heb nog één plaat te gaan, de nummer 1 van Europa. En die is deze week in handen van Zia. Het is te geluk dus, clap your hands. Acht weken in de lijst van 2 omhoog naar die eerste plek toe.